Lars Militsen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump meldt dat Ayatollah Khamenei is gedood. De hoogste leider van Iran zou zijn omgekomen bij de aanvallen afgelopen dag. Trump omschrijft hem als een van de kwaadaardigste mensen ooit. Volgens hem hebben Iraniërs nu de kans om hun land terug te winnen. De zware en gerichte bombardementen zullen volgens Trump de hele week zonder onderbreking doorgaan. Eerder meldde een hoge Israëlische functionaris al dat Gamenei is gedood. Iran heeft de dood nog niet bevestigd. Na de berichten over de dood van Gamenei hebben zich tientallen Iraniërs verzameld op de Dam in Amsterdam. Ze zwaaien met Iraanse vlaggen. Ook in Apeldoorn gaan Iraniërs de straat op om de dood van Gamenei te vieren. De VN-veiligheidsraad zit intussen bij voor spoedoverleg. Onder andere Frankrijk, Rusland en China hadden daartoe opgeroepen. Veer-generaal Guterres heeft de aanvallen in het Midden-Oosten veroordeeld. Blijvende vrede kan volgens hem alleen worden bereikt met duurzame middelen, waaronder oprechte dialoog. De Nederlandse ambassades in Iran en Kuwait blijven komende dag uit voorzorg dicht. Geplande afspraken worden verzet, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ander werk gaat wel gewoon door. Ambassades in andere landen in het Midden-Oosten blijven wel geopend, zoals in Riyadh en Cairo. Ander nieuws dan. Het schaatspak dat Jutta Leerdam droeg op de winterspelen is geveld voor 195.000 euro. Wie het pak heeft gekocht is niet bekend. Ook items van andere Nederlandse Olympiërs gingen onder de hamer. Dat leverde zo'n 275.000 euro op. Het geld gaat grotendeels naar sportverenigingen waar de atleten zijn begonnen. Het weer, alleen in het noorden wat buien. Het koelt af naar een graad of drie.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 His fiery arrows drew their beating vein. And when the hardest part is over, we'll be here. And our dreams will break the boundaries of our fear. of our fears geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. You know I love it when you love me. But sometimes it's better when it's public sleep.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 Lars